Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een drama op station Zaventem bij Brussel. Twee jongeren die met elkaar aan het vechten waren kwamen op het spoor terecht. Eén jongen heeft dat niet overleefd en de andere raakte zwaar gewond. Het onderzoek is ondertussen nog volop bezig, vertelt deze verslaggever van de VRT. De camerabeelden van eh, op het perron zullen natuurlijk bekeken worden. Maar ook de, de vele getuigen eh, die er waren van dat incident, die worden nu verzameld. En de politie zal die allemaal spreken om een beter beeld te krijgen op wat hier precies is gebeurd. Van tevoren zou er al een gevecht zijn geweest tussen twee jongere en het lijkt erop dat de ruzie tussen de twee jongens daarna is uitgevochten op het perron. Honderden scholen, kinderdagverblijven en verpleeghuizen in ons land liggen te dicht bij een drukke weg, zegt de GGD. Door het vele verkeer in de buurt is de lucht er slechter en lopen honderdduizend kinderen en ouderen kans op gezondheidsschade. De luchtkwaliteit voldoet aan de Europese regels, maar sinds kort kijkt de GGD ook naar de regels van de Wereldgezondheidsorganisatie. En die zijn een stuk strenger. Bevrijdingsmiddag verliep niet helemaal zoals gehoopt. Op verschillende plekken, vooral in het noorden en het oosten van het land... zorgden pittige buien met onweer ervoor dat festivalterreinen dicht moesten... vanwege gevaar dat bijvoorbeeld stalen podiumdelen zouden omwaaien. In Haarlem waaide het onweer voorbij en zijn tienduizenden mensen weer samen, onder wie dit meisje. Ik vind het dus heel leuk dat we op 5 mei oprecht iets te vieren hebben na 4 mei. En dat het echt zo bewuste dagen zijn waarop we wel heel veel gezelligheid kunnen beleven met elkaar. Organisatoren van bevrijdingsfestivals doen vandaag wel een oproep aan premier Rutte. Er moet namelijk meer geld naar de festivals, anders gaan ze kopje onder. De hele productie van het festival is duurder geworden. Personeelskosten zijn duurder geworden. De inkomsten stijgen in ieder geval in ons geval niet, omdat de subsidies eh, nou, eh, een beetje meestijgen. Onze subsidiënten denken mee. Ehm, maar ja, niet zoveel als de kostenstijging. Entreevragen zou een optie zijn, maar een eerder experiment in Groningen vorig jaar mislukte. Maar dat er geld bij moet om dit soort festivals in leven te houden, dat is wel duidelijk. Krijg je nog wat weer. De rest van de avond blijft het droog en is het nog een graad of 18. Morgen begint zonnig, later komen er wel weer buien en wordt het maximaal 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADB.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 And we don't give not one fuck, two fuck. In fact, I'm drunk, try me, run up, up, up, up, up, up, up, up, run up, up, up, up, up, up, up, run up. And we don't give not one fuck, two fuck, one, one, one, one fuck, two, two, two, two fuck, one, one, one, one fuck, two. give not one fuck, two fuck, one, one, one, one fuck, two, two, two, two fuck, one. about stay geeked up, freaked up. I'm about to stay geeked up, freaked up. What did he say? I'm about to stay geeked up, freaked up, blinked up, blink loud, trees loud, cheeks out. And oh, we don't give not one fuck, two fuck. In fact, I'm drunk, try me, run up. I'm about to stay geeked up, freaked up, blinked up, blink loud, trees loud, cheeks out. And oh, we don't give not one fuck, two fuck. In fact, I'm drunk, try me, run up, up, up, up, up, up, up, up, run up, up, up. don't give not one fuck, two fuck, one, one, one, one fuck, two, two, two, two fuck. One. one fuck, two fuck, time we hated. all the time we hated. We almost never made it. that braid it, braid Just, just, just, just, All the time we hated. it, braid We almost never made it, braid it, Don't be shady, don't be faded, braid it, just be upgraded, braid it, All the time we hated.